En er worden waarschijnlijk een hoop regels wat losser. Geen avondklok meer, je mag weer twee mensen op bezoek krijgen. En winkelen zonder afspraak. In een terrasje pakken tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds. De eigenaresse van Café De Snor in Goes hoopt stiekem op meer. Liefst zou ik de ochtend erbij willen. Ja, gewoon vanaf een uur of negen of tien vind ik ook prima. Dat je dan gewoon s ochtends je koffiemomentje hebt in het zonnetje. En uh, zes uur, ja, natuurlijk wil je tot tot, later open. Maar 6 uur is in principe ook gewoon eh, prima. Het zal allemaal volgende week woensdag ingaan, maar helemaal zeker weten we dat straks pas. Nog een nieuwtje dat zo bekend wordt op de persconferentie. Ook mensen met een kwetsbare gezondheid krijgen binnenkort een uitnodiging voor een coronaprik bij de GGD. Dan moet je denken aan mensen met longziektes of zeer veel overgewicht. Tot nu toe moesten die aankloppen bij een huisarts, maar die hebben het mega druk. In totaal gaat het ongeveer om 1 miljoen mensen tussen de 18 en 60. Bijna de helft van de Rotterdamse vrouwen heeft nog steeds te maken met seksuele intimidatie op straat. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ook al probeert de gemeente er al lang om er iets aan te doen, vertelt mijn collega Nasra Habib Allah. Ja, om dit probleem aan te pakken heeft de gemeente de afgelopen jaren eh, een campagne gelanceerd. Eh, ze zijn met een speciale app gekomen waarmee eh, vrouwen seksuele intimidatie op straat meteen kunnen melden. Ehm, en ook hebben handhavers en beveiligers allerlei trainingen gekregen... om straatintimidatie beter te eh, herkennen... Eh, en om te leren hoe ze vrouwen in zo'n geval het best kunnen helpen. Veel effect heeft dat dus niet gehad. De gemeente Rotterdam gaat nu opnieuw kijken hoe ze straatintimidatie kunnen aanpakken. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht komen voor de app waarmee vrouwen intimidatie kunnen melden. Het weer kan plaatselijk een buitje vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen zijn er wolken, maar ook soms wat zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan maar een paar files die ook maar enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A10 bij Amsterdam op de Ring Noord voor de Koentunnel. Daar heb je vijf minuten op onthoud.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 Zij draagt met Women to the Front haar steentje bij in de Vrouwengeschiedenismaand en Internationale Vrouwendag. En wat voor steentje! I Won't Stand in Line is de eerste song, om daarna te luisteren naar Is There Life Out There en State of Grace.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 Ook kies ik zelden of nooit voor een bluegrass album. Maar hier kan ik niet omheen. Ronda Vincent met Family Reunion. Afkomstig van het album Industrial Strength Bluegrass. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. time met een traditioneel country geluid. Last Time My Heart Broke. Van deze man gaan we zeker nog veel meer horen. Crossroads. Crossroads. Crossroads. Country tiptopper. deze week. De 1959 geboren Mark Cohn wordt in zijn tienerjaren geïnspireerd door Van Morrison, Joni Mitchell en Jackson Brown.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 Een van de eerste artiesten die ervoor verantwoordelijk was dat ze naar Nashville wilde verhuizen en een carrière in de countrymuziek wilde nastreven. Samen met Trisha horen we Haley in How Far Can It Go? Crossroads met de act van de maand. Het werd in 1986 uitgebracht als de eerste single van hun verzamelalbum 20 Years of Dirt. Het nummer bereikte de vijfde positie op de Amerikaanse Billboardlijst. De Nitty Gritty Dirt Band met Stand a Little Rain. just a little bit crazy, baby Might try to tear us apart Flying Saucers Rock Roll werd al in 1957 voor het eerst op de plaat gezet. De Cornell Heard Band voegt er een nieuwe uitvoering aan toe. the first thing I seen when I saw it land A little cat jumped out and he started to band Flying saucers are rock and roll Flying saucers are rock and roll I could not understand a thing they said It was a crazy beat, just knocking me dead cats were rocking and rolling on some crazy flats. They brought out the sax, they started to blow. They brought out the drums and they begun to roll. And flying saucers rock and roll. The flying saucers rock and roll. I could not understand it. I thing they said it was a crazy beat, it just knocked me dead. me how to do the bop. They was three feet tall. They hit a few bars. I'm gonna rock and roll all the way from Mars. Flying saucers, rock and roll. Flying saucers, rock and roll. I could not understand it. thing they said it was a crazy beat. It just knocked me dead. Made in Holland. In dit blok uit eigen land ga ik op herhaling. In de afgelopen weken zijn namelijk een aantal songs uitgebracht die het rechtvaardigen om nogmaals gedraaid te worden. Esther van Kommer heeft een schitterend eigen werkje opgenomen met When the Birds Start to Sing. tipjaar met Amsterdam Rain en onze zuiderbuur Lieselotte van Doren met Everything brengen origineel werk ten gehore. This old river, sun of my face, makes me shiver springtime far away from home. Can't help smiling when I'm here. Everything I love so near. I can feel it I was lost until I found you blokje country uit eigen land. Voordat de legendarische country crooner James Hand vorig jaar juni overleed, was hij een soort mentor voor Charlie Crockett. Hier is een eerbetoon aan James met Mighty Lonesome Man. is het favoriete album van de maand. Bluegrass van topniveau. Luister naar Shara Hull met Mountain Strings. Zoals gebruikelijk bezoek ik regelmatig de staat Texas in dit programma. Mickey Lamentia overtuigt ons met zijn nieuwe single Honky Tonk Confessions. Zometeen nog een uur country. I seats all day long, drinking like a crazy man to an over Gosden song. He said, Love ain't nothing but a curse dressed up like a blessing. Then he poured out his pain in a honky tonk confession. vodka secrets and whiskey drinks. Long night, long neck barroom sings. Ashtrays full of hard learned Marlboro lessons. Dance floor laughter, bars to tears. Right and wrong, call home right here at the altar of the honky tonk passions Two drinks and one stoop down She's staring at her phone Her sad eyes say she stepped right out of a Tammy Wynette song Her D-I-V-O-R-C oh, brought on the Great Depression been on a three-week long honky tonk confession.